Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump en zijn vrouw Melania hebben corona. De twee werden getest omdat een van hun belangrijkste adviseurs corona had. En nu hebben ze het zelf dus ook. Maar het gaat goed met de Trumps, zegt verslaggever Marieke de Vries. Zij heeft het persbericht van de arts gelezen. Ze voelen zich eh, oké, they are well. Eh, ze blijven in het Witte Huis. Eh, ze hebben dus waarschijnlijk geen symptomen. En in dat persbericht staat ook dat de president zijn taken vanuit het Witte Huis gewoon zal blijven uitvoeren. Dat Trump corona heeft is wel pikant, vinden ze bij CNN. Want maandenlang zei hij dat het wel meeviel met het virus. The president of the United States has now tested positive for coronavirus after months of downplaying this disease. 207,000 Americans have died from this disease. Hours ago he said that we were at the end of this pandemic and here we are. De president en zijn vrouw gaan in quarantaine. Wat voor gevolgen dat heeft voor de presidentsverkiezing is nog niet duidelijk. Die zijn over iets meer dan vier weken. Ander nieuws dan nog. Drie locaties van het Haags Medisch Centrum huren extra beveiligers in. Komt volgens de krant NRC doordat afgelopen weekend twee families tekeer gingen... toen een familielid met corona naar een ander ziekenhuis moest worden overgeplaatst. Eén familie bedreigde verpleegkundigen. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Die eiste dat de patiënt niet zou worden verplaatst. Steeds meer kinderen groeien op in samengestelde gezinnen. Volgens cijferclub CBS hadden in 2017 ruim een half miljoen kinderen minstens één stiefouder, stiefbroer of zus of halfbroer of zus. dat is veel meer dan 20 jaar geleden. Toen groeiden 350.000 kinderen op in een samengesteld gezin. Het weer. In het noorden hangt nog wat mist, maar daar krijg je straks wel de zon voor in de plek. In de rest van het land bewolkt, met in het zuiden ook regen. En vanmiddag is het zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10 West richting Zaanstad. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk en je hebt daar vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Het ANWB-fonds helpt je op weg.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 En waar kom ik vandaan? Shafiq Roman. Zeg me alsjeblieft, girl, wat is je naam? denken, waar kom jij vandaan? Want je trekt me baby, ik ben jong en ik wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Baby, alsjeblieft, schat, je kent mijn naam. En waar kom ik vandaan? Dat van onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep om te beginnen, wees lief. Al die diamonds on mijn niggas, ik bleed. En ik laat je never zitten, no way. Schat, je zag me bij je, oké. Okay. Want vanavond gaan we hoog. Ja, vanavond gaan we hoog. Oh yeah, yeah, yeah. wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan.